Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Italië heeft begin oktober een Tunesische IS-terrorist gearresteerd... die als bootvluchteling het land probeerde binnen te komen. Jaren geleden zat hij al in een Italiaanse cel en daarna werd hij het land uitgezet. Vorige maand bleek hij in een boot met 200 vluchtelingen te zitten... en werd herkend aan zijn vingerafdruk. Italië heeft de terroristen overgedragen aan Tunesië. Drugscrimineel Kees H. heeft in 1995 toenmalig officier van justitie Fred Teven gewaarschuwd voor een ontvoering of zelfs een aanslag. Dat meldt het tv-programma Brandpunt Reporter. De dreiging zou komen uit de hoek van drugspaas Johan V. alias de Hakkelaar. Teven werd vervolgens 2,5 jaar lang beveiligd. De waarschuwing zou een rol hebben gespeeld bij de financiële deal die Teven in 2000 sloot met Kees H. De Utrechtse burgemeester Van Zanen is tevreden over het verloop van de betogingen dit weekend in zijn stad. Van tegenstanders en aanhangers van Pegida. De politie moest vandaag wel in actie komen, maar door een goede voorbereiding is de situatie volgens Van Zanen niet uit de hand gelopen. De Utrechtse politie pakte vanmiddag 32 mensen op omdat ze zich niet konden legitimeren of omdat ze ongehoorzaam of gewelddadig waren. Korfbal maakt kans om een Olympische sport te worden, zegt IOC-lid Camille Eurlings. Volgens hem kan korfbal op veel sympathie rekenen, omdat het een gemengde sport is. Een bezwaar is nog wel dat het in te weinig landen wordt gespeeld, maar daarin lijkt volgens Eurlings verandering te komen. Vanmiddag werden de Nederlandse korfballers voor de negende keer wereldkampioen, dankzij een overwinning op aardsrivaal België. In de Eredivisie heeft AZ zijn tweede uitzegen van het seizoen geboekt. In Arnhem wonnen de Alkmaarders met 2-0 van Vitesse. Eerder vandaag speelden Feyenoord en Ajax in de Kuip gelijk. Het werd 1-1. PSV won met 3-1 van FC Utrecht en Cambuur Groningen eindigde in 2-2. Het weer, vanuit het westen regen en stevige wind.